Michel Koenen met het NOS-journaal. In programma's van de publieke omroep werd de hele dag de aandacht gevraagd voor de zware aardbeving in Nepal. De actiedag Nederland helpt Nepal duurt tot middernacht. De samenwerkende hulporganisaties roepen alle Nederlanders op om via Giro 555 geld te doneren voor noodhulp aan Nepal. De aardbeving daar heeft aan zeker 6100 mensen het leven gekost. Freddie Gray, de zwarte man die in Baltimore overleed na een hardhandige arrestatie, is overleden aan verwondingen die hij opliep in de politieauto waarmee hij werd afgevoerd. Dat stelt een patholoog die het lichaam van de man heeft onderzocht. Hij zou zijn nek hebben gebroken toen hij tegen de achterkant van de politieauto belandde. De avondklok in Baltimore blijft nog tot en met dit weekend gehandhaafd. Inwoners van de stad mogen na tien uur s'avonds niet meer de straat op. Deze nacht is het nog rustig in Baltimore. De toegangspoortjes op station Rotterdam Centraal zijn vanaf vandaag gesloten. Mensen komen alleen de stationshal in als ze inchecken met een OV-chipkaart. Rotterdam Centraal is het eerste grote station waar de poortjes dichtgaan. Eigenlijk zou dat pas over een half jaar gebeuren, maar nadat meerdere NS-conducteurs waren mishandeld, besloten de NS, de spoorvakbonden en de overheid de poortjes op de grote stations al eerder te sluiten. Na elf jaar is er een einde gekomen aan het avontuur van NASA-zonde Messenger. Nadat de brandstof op was, stortte hij te pletter op Mercurius. De zonde werd in 2004 gelanceerd en bereikte zeven jaar later de planeet. De verwachting was dat Messenger het daar maar een jaar zou uithouden, maar dat werden er uiteindelijk vier. De zonde heeft bijna 290.000 foto's van de kleinste planeet in ons zonnestelsel kunnen versturen. Daardoor werd onder meer ijs ontdekt op Mercurius. Het weer. Later vandaag vooral in het noorden zon. In het zuiden bewolkt, maar wel droog. Het wordt een graad of 12. Zaterdag overal zon bij 10 tot 15 graden. Zondag iets warmer, maar wel veel regen of motregen. Dit was het NOS Show. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Utrecht staat voor Lexmond 2 kilometer file.